Levi van Eck met het NOS-journaal. In Australië zijn voor het eerst in vijf maanden geen nieuwe lokale besmettingen gemeld. Dat is vooral goed nieuws voor plaatsen waar een strenge lockdown werd ingevoerd, zoals Melbourne. Daar gingen deze week de restaurants, cafés en winkels na maanden voor het eerst weer open. De vicepremier van de staat Victoria reageert opgetogen op de nieuwe cijfers... maar hij roept Australiërs ook op om voorzichtig te blijven. Reddingswerkers hebben vannacht in de Turkse havenstad Izmir... een man van 70 levend onder het puin vandaan gehaald... na de aardbeving van vrijdag. Het dodental is opgelopen tot zeker 50 en er raakten 900 mensen gewond. Izmir werd zwaar getroffen door de beving, die een kracht van 6,7 had. In negen ingestorte gebouwen gaat de zoekactie naar overlevenden nog altijd door. Bij de reddingsoperatie worden 5700 hulpverleners ingezet. De orkaan Goni is aan land gekomen op de Filipijnen... met windstoten tot 290 km per uur en veel regenval. De orkaan is van de hoogste categorie en de zwaarste van dit jaar. Volgens de autoriteiten zijn er zeker vier doden gevallen... en kampen delen van het land met stroomuitval. Verder is er veel schade en zijn er op verschillende plaatsen overstromingen. Goni kwam aan land op het eiland Luzon... en trekt waarschijnlijk ook richting hoofdstad Manila... Naar verwachting krijgen 19 tot 31 miljoen mensen last van de orkaan. Opnieuw heeft de politie meerdere illegale feesten beëindigd. Bij een feest in de bossen bij Geul in Zuid-Limburg hebben 100 mensen een bekeuring gekregen. In het dorp Halfweg bij Amsterdam heeft de politie een einde gemaakt aan een Halloweenfeest in een vakantiehuisje. Daar waren 70 mensen bij. Het weer. Vandaag is het overwegend bewolkt en soms valt er wat regen. Het flink en het wordt 15 tot 17 graden. Morgen een stuk zachter. In het zuidoosten kan het 20 graden worden. Wel staat er veel wind en valt er soms wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt verkeer op de N200. Vanuit Amsterdam naar Halfweg kom je in 2 kilometer file tussen de aansluiting met eh, de A10 en Halfweg. Maar je vertraging is daar ruim een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. Als Laura de hond uitlaat bij het spoor... moet Stan langzamer gaan rijden. Komt Danny te laat om Tess af te lossen... Kan Tess haar man niet op tijd oppikken?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 day. knows my name now. But something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. It feels like all our lives have changed.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 And every weekend, my shorty coming over. Shorty can Fendi out, but she like flashing over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she said, What you know about us? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. You get what you please. We bout to get it ain't hard take off them drawers. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go raw. Cause I like what I see. Look, baby, I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast, some words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top, and girl, it's only ice. All I need is your choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it in And I'm going straight to the top, so hope you ain't afraid of heights. You always keep me right, for a fact you never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 5500, go and get your brush. Stop rubbing on your butt, start kissing on your neck. Hey, better the hate, about better. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, What you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please.